Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kom bloed doneren. Die oproep doet Bloedbank Sanquin. Ziekenhuizen halen operaties in die door corona werden uitgesteld... en daarom is er meer bloed nodig dan de afgelopen maanden. Maar er komen minder mensen langs om bloed te geven. Omdat veel mensen op vakantie zijn of omdat je met corona gerelateerde klachten niet mag doneren. Dus de opkomst is wat lager en de vraag is wat hoger. En daarom eh, bellen we donors die een oproep hebben gekregen na of krijgen ze een extra mailtje. Om de boodschap duidelijk te maken van jongens als je een oproep hebt gehad, kom dan ook alsjeblieft. De bloedbank heeft op dit moment rond de 16.000 donaties per week nodig. Vanaf augustus heb je een coronapas nodig in Italië. Zonder zo'n ding kom je bijvoorbeeld restaurants en musea niet in. Je kan hem krijgen na één prik of een negatieve test. Waarschijnlijk maakt Duitsland vandaag ook strengere regels bekend voor reizigers uit Nederland. Als je niet al twee weken volledig bent gevaccineerd... moet je daar vijf dagen in quarantaine, tenzij je maximaal één dag blijft. Lange rijen bij een vliegveld Rotterdam. Door een storing in het inchecksysteem moet dat bij iedereen met de hand gebeuren. Daardoor vertrekken de vluchten ook later. Het vliegveld denkt dat de problemen pas vanmiddag voorbij zijn. En de coronateller blijft oplopen bij de Olympische Spelen in Tokio. Volgens de organisatie hebben nog 19 mensen een positieve test te pakken. Het gaat in ieder geval om drie atleten. Het grootste sportevenement ter wereld is al helemaal anders... want er zitten geen supporters op de tribune. Dat merken de sporters zelf ook, zegt collega Tom van het Hek. Het maakt de wedstrijden anders. Uiteindelijk zullen gewoon de beste sporters ook wel eh, goed winnen. Het hoort juist ook wel bij de absolute topsporter... om met deze omstandigheden goed om te kunnen gaan. Want dat is juist ook iets eh, wat sport enorm leert aan mensen. Eh, je niet te veel alleen op één manier voorbereiden. Om 1 uur onze tijd begint de openingsceremonie van de Spelen. Het weer, de dag begint vooral in het noorden grijs. Vanmiddag meer zon en het gaat op 23. Morgen precies andersom. Eerst lekker zomers, daarna kans op buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB files die er staan veroorzaken niet zoveel vertraging.